Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Over een paar uur gaan in Griekenland de stembussen open voor het referendum over een akkoord met de schuldeisers. Volgens de peilingen wordt het een nek-aan-nek-race. Bij een nee komt Athene niet in aanmerking voor een nieuwe noodlening en verlenging van het huidige pakket. Als de Grieken ja stemmen gaat onder meer de BTW omhoog en worden pensioenen gekort. Het referendum wordt gezien als bepalend voor de toekomst van Griekenland in Europa. Als de Grieken niet akkoord gaan, lijkt een faillissement van het land onafwendbaar. Chili heeft in eigen land de Copa America gewonnen, het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika. Na twee verlengingen was er nog niet gescoord door Chili en Argentinië. Uiteindelijk nam Chili de penalties beter. Het is de eerste keer dat het land de Copa America wint. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag heeft bewoners van de Schilderswijk bedankt voor de hulp van afgelopen dagen. Vrijwilligers waren in gele hesjes de straat op gegaan om de politie te helpen bij het voorkomen van ongeregeldheden. In de wijk braken deze week rellen uit na de dood van de Arobaan Mitch Henriquez. Die overleed na een hardhandige arrestatie door de politie. En champagnebedrijven in Frankrijk staan sinds dit weekend op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De wijngaarden, wijnkelders en verkoophuizen in de Champagnestreek hebben de beschermende status gekregen omdat ze volgens de VN-organisatie van cultureel belang zijn. Onder meer omdat er bijzondere technieken uit de 17e eeuw gebruikt worden voor de mousserende wijn. Het weer in het oosten en zuidoosten kan dan nog wat onweer zijn. Het is rond de 18 graden. Overdag eerst wat zon, in de middag wordt het broeierig en trekken er onweersbuien over het land.